in boekraad met het NOS Journaal. De stranden van Gibraltar en enkele Zuid-Spaanse stranden raken vervuild met olie. De brandstof komt uit het vrachtschip dat maandagnacht bij Gibraltar aan de grond liep na een aanvaring. Gemeentewerkers en vrijwilligers zijn begonnen met het schoonmaken van de stranden... en van met olie vervuilde zeevogels. Ondertussen proberen bergingsteams zoveel mogelijk zware stookolie uit het schip te pompen. Eén tank is bijna leeg, maar het leegpompen van de tank aan de voorkant van het schip is moeilijk omdat de boeg onder water staat. De NASA heeft ook de tweede lanceerpoging van de nieuwe maanraket afgelast. Waren er maandag bij de eerste poging technische problemen met een van de raketmotoren. Dit keer was er een brandstoflek. NASA-technici hebben nog geprobeerd om het lek te dichten, maar dat lukte niet. De onbemande Artemis 1-missie is bedoeld om alle raketsystemen en modules te testen. Na de testvlucht moet in 2024 een bemande vlucht rond de maan volgen. Pas in of na 2025 zullen er met Artemis 3 twee astronauten op de maan landen. Tienduizenden wandelaars hebben meegedaan aan de Airborne wandeltocht... met routes tussen de 10 en 40 kilometer. De herdenkingstocht, dit jaar voor de 75ste keer... voerde langs plekken die een rol hebben gespeeld bij de slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog. De tocht is een eerbetoon aan de ruim 1700 militairen die in de slag om Arnhem in september 1944 om het leven kwamen. En die begraven liggen op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Een medewerkster van de dierenopvang in Vlaardingen is zwaar gewond geraakt toen ze door een hond werd aangevallen. De hond was gemuilkorfd, maar wist hij af te krijgen waarna de vrouw gebeten werd. Ze liep een slagaderlijke bloeding op. Een andere medewerker die de vrouw te hulp schoot is ook gebeten en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Maar zijn verwondingen lijken minder ernstig. De hond is afgemaakt. Het weer. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen wolken en zon en net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn vandaag meerdere evenementen rondom de Amsterdam Arena... onder andere in de Ziggo Dome en in de Avals Live. Dat zorgt nu voor vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Momenteel 10 minuten vertraging tussen Apkoude en Ouderkerk aan den Amstel.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 Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. Sunshine, I could call you my baby boy. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause get sticky. Yeah. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, then Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazel eyes. Bad got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the cool and I hopped in pursuit like it's Big Poppy Lobster. Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Maybe we could link tonight. flair. But all you gotta do is keep it real with a plan.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 Dat moet je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt. Jij hebt geen geweten jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel last track. is Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk ik dat ik om de shine geef. Hoe is ben Wat maar niet verder van mijn hart, die zegt genoeg. Ik zie liever altijd away.